Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In een meer in het noordwesten van Rusland zijn zeker tien kinderen verdronken. Ze waren rond de tien jaar. Ook kwam een volwassene om het leven. Een groep van 47 scholieren was met vier begeleiders aan het varen. Hun vlot en twee schepen zouden door noodweer zijn omgeslagen en gezonken. Volgens Russische media zijn de meeste opvarenden gered. Een van de begeleiders is opgepakt omdat hij zich niet aan de veiligheidsregels zou hebben gehouden. De autoriteiten hadden gewaarschuwd om het meer niet op te gaan vanwege de slechte weersverwachting. Bij een ongeluk op de A67 bij Eindhoven zijn negen mensen gewond geraakt. Ze zaten met z'n allen in een landrover die een paar keer over de kop sloeg. Dat gebeurde bij knooppunt De Hocht. Alle gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht... en eentje van hen is er slecht aan toe. Eerder vandaag gebeurde ook al een ernstig ongeluk op de A2 bij Nieuwegein. Daar botsten twee auto's op elkaar. Twee inzittenden raakten zwaar gewond, zes anderen hadden lichte verwondingen. Een vrouw van 22 uit Purmerend heeft met een luchtbuks op jongeren geschoten... omdat ze vond dat hun muziek te hard stond. Ze gooide een van de geluidsboksen in het water en schoot daarna op de groep. Niemand raakte gewond. De politie heeft de vrouw opgepakt en haar luchtbuks in beslag genomen. De Ronde van Zwitserland is gewonnen door de Colombiaan Miguel Angel Lopez. Zijn positie kwam niet in gevaar in de laatste etappe. Die was door het slechte weer drastisch ingekort. Ook was er een klim uitgehaald vanwege de kou en sneeuw. De slotrit werd gewonnen door zijn landgenoot Pantano. Wilco Kelderman moest opnieuw een paar plaatsen inleveren. Hij eindigde in het klassement op de achtste plaats. Het weer vanavond en vannacht nog droog, maar morgen gaat het langdurig regenen. In het westen is het ochtends vroeg al nat en rond de middag valt ook regen in het oosten.